Daarna gaat de koninklijke familie naar de Grote Kerk voor een besloten evenement. Vervolgens zijn er programma-onderdelen waarbij Dordrecht zich kan presenteren. De Kamerleden Bontes en Van Klaveren hebben vragen gesteld over het huis van de nieuwe minister van Justitie, Van der Stuur. Hij woont in een appartement in een verbouwd kasteel in Warmond. Voor die verbouwing kreeg de stichting die het gebouw beheert een half miljoen euro subsidie van het Rijk. Van der Stuur was voorzitter van die stichting. De Tunesische premier Essit heeft vanwege de aanslag in Tunis van vorige week zes hoge politiecommandanten ontslagen. Zij waren verantwoordelijk voor de bescherming van toeristen. Essit bezocht de hoofdstad gisteren. Daar zou hij volgens de regering gezien hebben dat de beveiliging niet op orde is. Bij de aanslag in het Bardo Museum in Tunesië kwamen 21 mensen om het leven. Rusland denkt erover om de import van fruit uit Servië te verbieden. De Russische Voedselautoriteit verdenkt de Serviërs ervan dat ze appels uit Polen naar Rusland exporteren. En zo de Russische sancties tegen de EU omzeilen. In augustus vorig jaar stelde Rusland sancties in tegen de EU als reactie op de strafmaatregelen tegen Moskou vanwege het conflict in Oekraïne. Den Haag wil de komende jaren 10.000 nieuwe banen scheppen. Voor het plan wordt 68 miljoen euro uitgetrokken. In Den Haag is een werkloosheid van 17 procent. Dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde van 7 procent. Den Haag heeft last van de bezuinigingen bij de Rijksoverheid... en heeft veel ambtenaren ontslagen. Het weer droog en geregeld zon. In het noordwesten ook wat bewolking. Het wordt vanmiddag 8 graden op de Wadden tot 11 in het zuiden. Morgen enkele buien en hooguit 9 graden. Dit was het en...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 But every knows what you're doing. Seems like the bus moves slower just cause you got somewhere to go. So you take a few pills in Beverly Hills. But if anyone asks you, got a prescription, you got an addiction. Who do you think that you're fooling? John Doe, I just want the job. addicted to something. Everybody got a grip on the something. Even if it's just a feel the response of a pill, maybe once, maybe twice, maybe hundreds of times, hundreds of times. Without it, it's just harder to function at times. You race to the bottom of every single bottle as if there was someone or something to find. You struggle in your mind and you tell yourself lie after lie till you get to the point where it's no longer private. The people that you work with notice the signs. When you walk in the room, it gets noticed. Be quiet. So you break up the silence. You say you've been at the gym, but the way that you look can't blame on a diet. So what you hiding? too many freaks, had too much to drink. I mean, had too much to drink. Left the club, ended up in custody, random drug test, passed it luckily. My girl broke up with me cause she walked in suddenly with a woman up under me. I told her, wait, it ain't what it looked like. I must have slipped and fell, clumsy me. Well, at least I admit it. Cause the worst you could do is to do it and not be man enough to say that you did it. That's just how you prevent it. Well, I ain't no different. I love all the money, the fame, and the parties with beautiful women. I spent so much time as an underground artist, cause I was afraid to succumb to the business and what I become. But that what you judge, you become. The path with the greatest resistance. That's how the tables can turn when they pivot and change your perspective and flip your entire position. My whole life I've been dying and wishing to live and experience everything possible. When I told them my dreams, they just said it ain't logical. Now I can see it, it's optical. optical. Even over de klok van 12. Betekent dat weer tijd is voor uh, ZFM Lunch. En we lunchen dit keer niet met Cheryl mee. Cheryl die is aan het eh, lunchen met zijn eh, EGA. Moet ook wel eens gebeuren. Maar we lunchen wel met Dolly mee vandaag. Heerlijk, ja. Gezellig Dolly. Goedemiddag overigens. Goedemiddag. Ja, het is alweer middag. Wat gaat dat tijd weer snel? Ja, Maurice. En voordat je het weet zijn deze twee uur ook voorbij. Maar we gaan er denk ik wel wat gezelligs van maken, toch? Nou, dat is wel de bedoeling. Voor onze luisteraars. Goedemiddag luisteraars ook. En heel smakelijk eten. Jij ook thuis. Eet smakelijk. <laughs> Wat gaan, we doen vandaag? Ja, dat wou ik je net gaan vragen. Want het internet Want ik, ik ben dit niet, Ik ben dit niet helemaal gewend. Ja, we hebben even geen internet. Nee. Maar eh, we kunnen wel op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes. Eh, lang leven de mobiele telefoons. Zullen we maar zeggen? heb je toch ook internet voor nodig? Ja, oh, maar daar heb je toch gewoon een data-abonnement? Ja, 4G. Ja, ja, ja. ja. ja hebben we toch weer een ontsnappingsroute <laughs> vandaag. <laughs> Ja, nee, het internet ligt er eventjes duidelijk uit. Maar dat is helemaal niet erg. We hebben genoeg muziek in de studio, toch? Oh ja, ik denk dat we nog wel... Ik eh, met een tas binnenkomen. Honderden nou, uitzendingen kunnen vullen. muziek. Ja, daarom. <laughs> we kunnen nog wel even, nou dat zeg ik, een honderdtal uitzendingen denk ik wel vullen met de muziek die we hier hebben. Ah, oké, okay. want ik maar dacht nog, ik ben slim. Ik heb een cd'tje meegenomen. Gaan we mijn cd'tje draaien? Ja, nou, dat gaan we ook nog dus wel even doen hoor. Dat hoeft dus niet. We, gaan, we draaien sowieso van cd's. Jouw cd, mijn cd, cd van jou, cd, van mij. Nee, leuk, Acta, dan ben ik. Nee, maar wat gaan we vandaag allemaal doen behalve leuke, gezellige muziek draaien? Ik heb een eh, oproepje. Oh, en eh, natuurlijk hebben we om half één en om half twee het regionale nieuws van eh, het afgelopen weekend en eventueel van vandaag. Van vandaag heb ik ook nog wel een nieuwtje. Oké. Want er gebeurt toch elke dag wel weer wat. Ja, er is volgens mij weer veel gebeurd eh, in en rondom Zandvoort. Nou ja, en voor de rest zien we wel wat er gaat gebeuren. Ja, nou, ik stem voor. Ja, toch? Ja, goed idee. <laughs> de oproepen hebben we dus, de nieuwsberichten. Ja. Gaan we ook nog een beetje kijken naar het weer, want ik ben wel benieuwd, want de lente is officieel begonnen. Ja, gezellig, hè? Lekker. En, uh, en eh, meteen stort het in. Ja, ik wou net zeggen. Als ik zou naar buiten <laughs> kijken ik ben blij dat ik een jas aan had. Nou, ik moet je zeggen, ik ging het weerbericht opzoeken. En wat stond er? Vandaag een zonovergoten dag. Met af en toe wat bewolking. Ik denk, nou, dat moest ik maar zelf eens aan gaan passen. Dat Je moet ook wel het weerbericht van uh, Zandvoort opzoeken. En niet van Malbelia of zo. <laughs> dat weet ik niet. Zou dat het geweest zijn? Ik denk het. <laughs> nou, zo direct dus het weerbericht, het oproepje en het nieuws. Feitjes van nu en eh, van afgelopen weekend. Eerst lekkere muziek en eh, dit keer met Bruno Mars.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 En toen zijn we maar eh, ja, naar een eh, songfestival gegaan. Je hoorde hem al, Loreen. Euphoria. En ik had het net met Dolly erover, over Loreen. Daar hoor je ook niks meer van. Nee. Wat zijn allemaal inderdaad wat je zei van die eendagsvliegen... van die songfestival, eendagsvliegen noemen we het maar. Ja. Heel apart. Nou ja, dat komt natuurlijk ook omdat het een, eh, een gelegenheidsgebeuren geweest is. Ja. Met, met een samenwerking met schrijvers en eh, arrangeurs en zangers. Dus ja, waarschijnlijk is dat niet blijven bestaan, hè, die combinatie. Ja, maar als je kijkt naar eh, ons kikkerlandje, de Common bijvoorbeeld. Ja. Die gaan gewoon door. Die lopen alleen met de knallen op het moment. Dat is waar. Dat is waar. Die hebben het goed aangepakt. Ja. die, zijn goed, die hebben het goed opgepakt, laat ik het zo zeggen. Ja. Nee, ja, klopt. Ja, Nederlanders, hè? Wat wil je? Die willen wel, hè? Ja, ja, ja. <laughs> wat gaan we nu draaien? Nou, heb je nog ehm, wat leuks meegenomen in je grote tas? Ik, ik, heb zoveel meegenomen. Ik heb de nieuwe single van uh, eh, Ogene meegenomen. Eh, dat zijn die drie meisjes, hè? De ja. drie zusjes. De drie zusjes, Elisa, ja. Amy en Shelly. Ja, Die hadden toen de eh, The Voice gewonnen. Ja. En die hadden een eerste single gemaakt met Magic. Was in de show. En deze hebben ze nu zelf gemaakt. Nou, laat eens horen. Komt-ie. O'Gene oh, dus met een nieuwe single Cold. Kijk of ik ook mijn stoel omdraai. His mother covers him and sings him a sad song. Her tears keep falling down while reaching for the sky. The blue has turned to ash, no bird will ever fly. I see a man who carries out his own. Two silent neighbors after starving to the bone them up until his kids were grown.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 the spark in our bones. bij het vorige nummer uh, de Stoel toch stiekem omdraaien. Stiekem vindt het wel leuk hoor, die meiden. Dat zeker. Ik vind ze heel leuk. Ze hebben een prachtige stem ook. Zeker? Ja. Ik doe het ze niet na. Nee, dat niet. En ik geloof ook, eh, ik heb het programma best wel een beetje gevolgd dat eigenlijk eh, vanaf het moment dat ze die drie bekjes open deden... dat het eigenlijk wel duidelijk was, hè? Ja, echt ja. wel. En ik ken ze nog van tijd dat ze echt uh, Lisa Amy en Shelly heten. Dat ze bij, um, hoe heet dat nou? Junior Festival meededen. Oh, hebben ze ook meegedaan? Ja, ah, wat als drie kleine schattige meisjes. Oh, en toen waren is er ook niks voor K3? <laughs> Eh, nee. nee. <laughs> Ze hebben nu veel leukere jurkjes aan. Ja, er is nou op het moment een petitie bezig. Wat dan? om een dag van nationale rouw in te lassen. Over het opheffen van, van K3? K3 ja. Het zijn drie oude vrouwen. Of tenminste, twee oude dames geworden. Nee, maar er komt toch een nieuwe nou ja, K3? Als jij dat al oud vindt, 40. 40, dat is te <laughs> oud om een K3-meisje Ja, ik ben het ermee eens hoor. Ik, Op een eh, gegeven moment moet je ophouden natuurlijk. En voor mij hoeft het ook niet hoor. Voor mij mag dat hele K3 gewoon überhaupt stoppen. Tijd voor wat nieuws. Oh, nou dat is jammer, want ik ben ook net een petitie gestart. Oh. Voor K3-oma's. Ik heb me al aangemeld. Ze hebben geen k 3 overgeld, omas <laughs> Nee, maar um, is ook gestopt. Hè? Meen je dat nou? Nee, dat vroeger, vroeger. Telekids oh. met Carlo en Irene is ook gestopt. Ja, dat en is deze merk Telekids doorgegaan. En dat vind ik echt jammer. vind ik gewoon desillusie. Want dan denk ik, hè? Nou, met mijn kleine neefje erbij of nichtje erbij. En ik ga Telekids kijken. Ja, de het zijn alleen maar filmpjes. En meer nee, is het niet. zo is het ook. Dat stelt ook helemaal niks meer nee. voor. Dat heeft helemaal niks te maken En dan ben ik ook bang dat het met K3 gaat gebeuren. Ja, het kan. Dat, eh, nou ja, ik moet zeggen, kijk, wat die, uh, die Gert van, eh, zo Allee, toch, hè, van Studio 100... Ja. wat hij aanpakt, daar maakt hij een succes van. Hij heeft alle drie die meiden aangepakt, hè, geloof ik. Ja, toch? Of eentje niet, hè? Die zwarte niet, hè? Eentje niet. <laughs> maar <laughs> Josje niet, nog niet. Ja, Josje wel. Oh ja, dat was het juist. Ja, voor John de Mol was ze van Gert. Klopt weet niet meer wie er Sean de Mol kwam. Dat doet er ook niet toe. Het gaat er gewoon om dat die eh, Gert echt een succesbedenker is. Net als John de Mol. We gaan het meemaken. Ja, ja. Maar eh, gaan, dat eh, is K3 nieuws. K3 nieuws? Oh, dat was het K3 nieuws van de regio. Ja, ja. nou het echte nieuws van de regio. Denk ik zomaar. Ja, gaan we doen, want het is half één, lieve luisteraars. En dat betekent inderdaad dat we nu overgaan naar het regionale nieuws. Nou, we hebben meteen een rotbericht. Werknemers van de gemeente die bij het Statenbolwerk toezicht hielden op de fietsparkeerplaats... zagen kort na 9 uur rook uit een bovenraam van de woning komen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Laat ik mijn bril opzetten. <laughs> het vuur was snel onder controle... En het gebied rond de woning aan de... Eh, welke weg was het ook alweer? Hoe heet die weg nou? Ik ben vergeten die weg erop te zetten. Ik weet het niet. Bij het station. Ik, eh, de Kruisstraat. Oh, ja, de Kruisstraat. In de Kruisstraat was het. Dus bij de brand kwam veel woning vrij en het vuur was snel onder controle. Het gebied rond de woning is afgezet aan de Kruisstraat... en de politie gaat onderzoek doen naar de toedracht van de brand. Doordat een deel van het statenbolwerk tijdens de bluswerkzaamheden was afgezet... waardoor het verkeer veel hinder ondervond. In de woning was een man aanwezig en ambulancepersoneel heeft zich nog over het slachtoffer ontfermd, maar deze is aan zijn verwondingen overleden. Officieel verklaarde de politie vanochtend dat ter plekke niets wees op een misdrijf. De omstandigheden waaronder de man werd aangetroffen wezen sterk op een suïcide, maar onderzoek moet dat nog definitief uitwijzen. De nieuwe extra pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid is vanochtend in gebruik genomen. Begin deze maand werd bekend dat de extra pont gaat varen op werkdagen tussen half zeven en half tien en tussen twee en zes uur. De pont vaart dan elke 10 minuten en buiten die uren vaart de pont elke 20 minuten. Met de fiets eh, kunnen de inwoners van Emmuiden en Beverwijk eh, ook met de tweede pond meegaan. En die zijn dolblij, want hij werd een aantal jaren geleden afgeschaft. En vooral, vooral scholieren maken gebruik van de veerdienst. Het gaat om een proef van een jaar en door de extra pond moet het aantrekkelijker worden om met de fiets te gaan. Als er meer mensen kiezen voor de fiets als alternatief voor de auto, wordt het aantal auto's op de weg minder. Goh, die hadden we zelf ook kunnen bedenken. De geplande werkzaamheden aan de Schipholtunnel hebben het hele weekend voor fikse files gezorgd. Op de A4 vanuit Delft stond overdag, stonden overdag lange rijen... evenals op de A5 die de omleidingsroute vormde richting Amsterdam. De tunnelbuis in de Schipholtunnel is in noordelijke richting dicht tot maandagochtend 5 uur. Dus hij is nu alweer open. Weggebruikers kregen het zondagmiddag nog extra voor hun kiezen op de A5... door een ongeluk met een busje en een personenauto, meldt de VID. Rijkswaterstaat werkt in de tunnel onder meer aan het asfalt en detectielussen. Richard Kokke is benoemd tot nieuwe directeur van Snow Planet... in recreatiegebied Sparenwoude-Velse-Zuid. Hij vervangt zijn van de Linde die vertrokken is... Kokke heeft eerder ervaring opgedaan met een indoor skibaan en wintersportactiviteiten. En onder leiding van Kokke zal Snowplanet zich meer gaan profileren als het ski- en snowboardcentrum van de regio. En komen er ook extra activiteiten in de zomermaanden. Dit heeft het bedrijf bekendgemaakt. Op zaterdagmorgen kreeg de politie melding dat er op de Sumatra-straat in Haarlem auto's vernield waren. Ter plaatse bleken bij in ieder geval twee personenauto's de banden lek te zijn gestoken. Vermoedelijk gaat het om meer auto's met schade aan de banden. De politie verzoekt gedupeerde en mogelijke getuigen om zich te melden. En dan, het Kennemer Gasthuis en het Spaarnehuis zijn sinds gisteren gefuseerd. In Haarlem-Zuid is de vlag gehesen met het nieuwe logo. De komende tijd wordt verder gewerkt aan de verdeling van zorg over de verschillende locaties. En zo komt in de kliniek in Haarlem-Zuid het accent te liggen op hoogcomplexe zorg. Dit is zorg waarvoor 24 uur per dag een OK-team klaar moet staan. In Hoofddorp kunnen patiënten op termijn terecht voor veel voorkomende behandelingen eh, die goed planbaar zijn. In de nacht van zondag op maandag om 9 minuten voor 3 is Mathilde Wind geboren in Haarlem-Zuid. En zij is de eerste nieuwe patiënt in het EPIC-systeem in Haarlem. En een EPIC-systeem dat is een patiëntendossier. En, want dat was dus de voorwaarde om te fuseren. Dat was het gebruik van een één elektronisch patiëntendossier. Dat waarborgt de kwaliteit en veiligheid van zorg... Op 22 maart is dan ook in Haarlem-Zuid en Haarlem-Noord... elektronisch patiëntendossier EPIC geopend. En EPIC was al in gebruik in het voormalige Spaarne ziekenhuis. Alle patiënten van het Spaarne gasthuis kunnen met de komst van het nieuwe patiëntendossier gebruik maken van een patiëntenportaal, mijnspaarnegasthuis.nl. Hiermee kunnen zij zelf zaken regelen met het ziekenhuis, bijvoorbeeld het inzien van uitslagen en onderzoeken een herhaalafspraak inplannen of een vraag stellen aan het behandelteam. Het Spaarne Gasthuis heeft vestigingen in Haarlem-Noord, Haarlem-Zuid, Hoofddorp en Heemstede... en ook zijn er polyklinieken in Velsen-Noord, Nieuw-Vennep en Hillegom... Er werken in totaal 265 medisch specialisten en 4.500 medewerkers. Nou, nog meer informatie over het nieuwe ziekenhuis kunt u vinden op www.spaarnegasthuis.nl. Tot zover het regionale nieuws, Maurice. ZFM, Westkust, weerbericht. Deze hebben we ook? Of niet? Hm? Hebben we geen weerbericht? Ja, natuurlijk. Oké, okay, gelukkig. Ja, ja, ja, ik wist het niet meer. Ja. Kom maar. Vandaag eh, zijn er wolkenvelden, maar ook uh, kansen op eh, grote zonneschijn. Het blijft droog en bij een overwegend matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar maximaal 9 of 10 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt... en in de loop van de nacht neemt de kans op een bui toe. De zuidwestenwind waait overwegend matig... en de temperatuur daalt naar 2 graden. Morgen ziet het weerbeeld, <clears throat> het weerbeeld er weer geheel anders uit. We krijgen namelijk te maken met de passage van een kou front... verbonden aan depressie Isegrim... En daardoor overheerst de bewolking en valt er eh, regen. De wind gaat uit het noordwesten waaien en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur gaat dan stijgen naar 9 graden.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 Mocht je het nou gemist hebben, geen probleem. Over 45 minuten zal ze het weer vertellen voor u. Met de laatste updates natuurlijk. Maar nu eh, wil ik even een oproepje doen. Mag dat? Hebben we daar plek voor zo? Ja, we naar deze plaat doen? Is goed. Twee oproepjes heb ik. Twee zelfs. Heb ik. Tonight. Het blijft een lekkere plaat. Vind ik eh, zelf. Ik moet altijd denken aan eh, Disney natuurlijk, logischerwijs. Aan de Lion King. Maar goed, hè? Ja. Doen we niet. We gaan nu denken aan de oproep. Want eh, Dolly heeft uh, een tweetal oproepen voor jullie klaarstaan. Ja. En ik ben benieuwd welke dat zijn. Nou, ten eerste las ik vandaag aan, een bericht van Trace Mok. Ja, Theresa Mok? Ja, en die had een, eh, een bericht gezet in het Zandvoortse Juttertje. En die heeft mij aan het denken gezet. En ik denk, nou, daar ga ik mee helpen. Want dat, eh, zij doet namelijk een oproep voor de dierenbescherming Haarlem en Zandvoort. Ze zoekt collectanten. Mhm. Het eh, afgelopen jaar heeft de dierenbescherming voor Zandvoort 500 ritten gemaakt maar zij worden niet financieel ondersteund door onze gemeente. Maar ze rijden wel voor onze dieren. En eh, zij zoekt dus collectanten voor eh, de week na Pinksteren... van 25 tot en met 30 mei 2015. En ze vraagt om mee te helpen, want het gaat toch besloten om de dieren. U mag natuurlijk ook geld gewoon doneren rechtstreeks naar de dierenbescherming. Ja, maar dat mag ook rechtstreeks naar mij toe. Dat mag ook <laughs> natuurlijk, ja. Heel zielig bier ben je. <laughs> Sorry. Nee. <laughs> nee, dus uh, Theresa heeft gezegd... als u vragen of, heeft of u wilt zich opgeven als collectant... dan kunt u contact opnemen met Theresa Mok via een persoonlijk bericht... En ik ga het straks ook op onze Facebook-site zetten. www.facebook.com slash Zandvoort luncht. Punt, eh, nee, dat is het dus. Hè, ja, dat ja. En eh, ik ga dus deze oproep daar straks ook opzetten. En dan eh, kunt u ook daar uw naam achterlaten. En dan zorg ik dat uw naam bij Trace Mok terechtkomt. in het geval dat u ook wilt helpen middels te collecteren. Dat is de eerste oproep die we hebben. dan heb ik nog een oproep en dat betreft iets heel anders. We hebben een we hadden, laat ik het zo zeggen... een eh, hele grote zwemvereniging in Zandvoort. Mhm. Ik vind ook dat Zandvoort een zwemvereniging hoort te hebben. Hè? Zoveel kinderen, mensen die daar plezier aan beleven. Maar de vereniging eh, ja, bestaat nog wel, maar daar bestaat eigenlijk niet meer. Het is eigenlijk meer een clubje geworden eh, van mensen die een beetje recreatief zwemmen. Terwijl ehm, ja, er genoeg kinderen zijn die graag eh, twee keer in de week zouden willen zwemmen bij een vereniging. Nou ben ik daar laatst geweest, want mijn kleinkind die wilde gaan zwemmen. En ik ben daar uiteindelijk na veel gezoek terechtgekomen. Um, waar het aan ontbreekt bij de zeeschuimers... en daar zou ik dus echt een hele grote oproep voor willen plaatsen... is een bestuur er is gewoon niemand om de club te leiden. De leden doen dat nu onderling een beetje. En die... Eh, ieder, ieder lid maakt, uh, volwassen lid maakt een half uurtje vrij om de kinderen een beetje te coachen. Eh, dus de vereniging is op zoek naar coaches, naar zweminstructeurs en naar bestuursleden. Dus Vindt u ook dat er een zwemvereniging zou moeten bestaan in Zandvoort... en die kan dan onder de naam van de zeeschuimers een doorstart maken... En wilt u daarbij als bestuurslid functioneren... dan bent u natuurlijk van harte welkom. En ook deze oproep ga ik op onze Facebook-site zetten... www.facebook.com slash zandvoortluncht... En eh, dan kunt u ook eh, uw naam daaronder eh, neerzetten. En dan zorg ik dat dat bij de vereniging terechtkomt. Nou, dat waren de twee oproepjes. Oké, dus oproep 1 voor de dieren en oproep 2 voor de zwemmers. Ja, de ene vraagt collectanten voor de, de dierenbescherming Haarlem-Zandvoort. En bij het andere vragen we bestuursleden, coaches en zweminstructeurs. Dankjewel Dolly. Joep. This George Ezra. Listen to the men and listen to Dolly in dit geval. Resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get to all off your chest. Ooh, I feel the tears and you're not alone. No. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway?